Jeroen van kant met het NOS De partij van Emmanuel Macron lijkt als winnaar uit de bus te komen... bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Het blok dat zijn partij vormt met twee kleinere partijen... behaalt volgens nog meer zetels dan La Nup... een coalitie van vijf linkse partijen die hun kracht hebben gebundeld. Dat blijkt uit prognoses van onderzoeksbureau Ipsos. Op basis van de prognoses maakt de pas nog herkozen president... kans op een meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Bij een verkeersongeluk op de Afsluitdijk zijn vanmiddag een man en een vrouw om het leven gekomen. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden aan hun verwondingen. Twee anderen liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kormbergen-Zand. Er waren vier voertuigen bij betrokken. Volgens de politie was het een kopstaartbotsing. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Afsluitdijk was enige tijd afgesloten in de richting van Friesland, maar intussen is een deel van de weg weer open. Rusland heeft weer een brug verwoest tussen de steden Severodonetsk en Lysychansk, zegt de gouverneur van Lugansk. De twee steden worden van elkaar gescheiden door een rivier. Eerder werd al een andere brug vernietigd bij een Russische aanval en Russische troepen nemen nu een derde brug onder vuur. Volgens de gouverneur probeert Rusland de stad volledig af te sluiten, zowel voor mensen die eruit willen als voor versterking. Bij een zwijnenjacht in Duitsland is een 54-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt. Hij werd door een 65-jarige jager, ook een Nederlander, aangezien voor een wild zwijn. Die schoot hem vervolgens neer. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. De man is opgenomen in een ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar het incident. Tot besluit het weer.